Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Zie en de Duitse bondskanselier Merkel zijn het eens geworden over een mogelijke oplossing van de Griekse schuldencrisis. Het is nog niet duidelijk wat hun voorstel is. Frankrijk en Duitsland waren het niet eens over de vraag of banken moeten meebetalen aan een reddingsplan. Het voorstel van Merkel en Sarkozy wordt vanmiddag besproken op de Eurotop in Brussel. Italië kan meer doen om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Dat schrijft minister De Jager in een brief aan de Tweede Kamer. De regering van premier Berlusconi neemt volgens hem de financiële problemen serieus, maar kan nog meer bezuinigen. Premier Rutte zal daar dan ook op aandringen vanmiddag bij de top in Brussel. De meeste Nederlanders vinden het niet erg dat zorgverzekeraars alleen contracten afsluiten met ziekenhuizen die ze goed vinden, blijkt uit een enquête van patiëntenverenigingen. Ruim 80% van de ondervraagden wil wel weten waarom een zorgverzekeraar met het ene ziekenhuis een contract afsluit en met het andere niet. In Texas is een man ter dood gebracht die in 2001 een schietpartij begon als reactie op de aanslagen van 11 september. Hij wilde wraak nemen op mensen uit het Midden-Oosten. De man schoot drie mensen neer die allemaal uit Zuid-Azië bleken te komen. Twee van hen kwamen om het leven. Tien dagen nadat Giro 555 is opengesteld is ruim 5 miljoen euro binnengekomen voor slachtoffers van de droogte in de hoorn van Afrika. Meer dan 10 miljoen mensen hebben in Somalië, Kenia en Ethiopië te maken met voedselgebrek. De Verenigde Naties hebben de situatie in delen van Somalië uitgeroepen tot hongersnood. De finale van de Copa America gaat tussen Uruguay en Paraguay. Paraguay won met penalties van Venezuela. In de reguliere speeltijd bleef het 0-0. Het is de eerste keer sinds 1979 dat Paraguay in de finale staat van het voetbalkampioenschap van Zuid-Amerika. Uruguay plaatste zich gisteren ten koste van Peru. Het weer wisselend bewolkt en in de loop van de dag buien met kans op onweer. In het noorden en noordwesten de meeste zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was... de sombakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. Ik geef u daarom een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A27 tussen knooppunt Everdingen en Gorkum. En op de A28 tussen knooppunt Rijnsweert en Hoevelaken.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 touch internet. www.zfmzandvoort.nl Your mother said you should be better.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 上的好。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 that we needed it all for the trip. The tendency is to push it as far as you can. She walks in and says, come on, let's have it.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 mercy for the king, no mercy for no soldiers, no mercy for